NOS nieuws van 1 uur. En ook... Ook morgen rijden er nog geen Vira-treinen van Amsterdam naar Brussel. De Vira's staan sinds vanmiddag stil nadat het plaatwerk onder drie hogesnelheidstreinen beschadigd raakte. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk, maar waarschijnlijk zijn grote ijsbrokken de oorzaak. Op verschillende plaatsen zijn mensen vandaag aan schaatsen op open water, ook al is het ijs volgens de schaatsbond KNSB nog volstrekt onbetrouwbaar. In Friesland zakte een man door het ijs. Omstanders wisten hem te redden en de man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Bij Akersloot is er met duikers naar een meisje gezocht dat onder het ijs zou zijn geraakt. Maar er is niemand gevonden en er is ook niemand als vermist opgegeven. De Pakistanse regering heeft een akkoord gesloten met de moslimgeestelijke die het aftreden van de regering had geëist. Het akkoord moet een einde maken aan de dagenlange protesten. De regering heeft toegezegd dat het parlement voor 16 maart wordt ontbonden... met het oog op de verkiezingen in mei. En na de bekendmaking van het akkoord gingen sympathisanten van de geestelijke uitbundig feestend de straat op. De protesten begonnen maandag en de politieke crisis werd nog eens verergerd... toen het anticorruptiebureau in Pakistan weigerde de arrestatie van premier Ashraf uit te voeren. Het Hoge Rechtshof had daartoe bevolen omdat Ashraf smeergeld zou hebben aangenomen. De operatie van het Algerijnse leger om het einde te maken aan de gijzeling van medewerkers van een gasveld van BP is voorbij. Dat zegt het Algerijnse staatspersbureau. Volgens de staatstelevisie zijn vier gegijzelden omgekomen, twee Britten en twee Filipijnen. Maar volgens onbevestigde berichten zouden er mogelijk 30 buitenlanders bij zijn omgekomen. Het Algerijnse leger was urenlang bezig met de bevrijdingsactie. Het weer, veel bewolking.